10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de gevangenis in Lelystad zijn gedetineerden in opstand gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie. Justitie heeft pepperspray ingezet. Volgens het ministerie waren de gedetineerden het niet eens met het dagprogramma. Hoeveel gedetineerden meededen met de opstand is niet duidelijk. Volgens bronnen die RTL Boulevard heeft gesproken... kwamen ze in opstand omdat de afgelopen weken de dagprogramma's zijn ingeperkt... en omdat mensen in justitie justitiële inrichtingen geen bezoek mogen ontvangen in verband met corona. Een woordvoerder van het ministerie wil niet bevestigen dat de opstand ging om die speciale coronamaatregelen. In de VS is het aantal coronadoden voor de vierde achtereenvolgende dag met bijna 2000 toegenomen. Het aantal sterfgevallen steeg tot bijna 20.500. Sinds gisteren zijn de Verenigde Staten het land waar de meeste mensen aan het coronavirus zijn bezweken. De staat met veruit het hoogste aantal doden is New York. Daar zijn bijna 10.000 mensen overleden. In de VS zijn ruim een half miljoen besmettingen vastgesteld. In Nederland zijn het afgelopen etmaal 94 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er 38 minder dan gisteren. Er zijn nu officieel 2737 mensen overleden aan corona. En het is vandaag 24,8 graden geworden in Eindhoven en in El in Limburg. En dat is de hoogste temperatuur ooit op 12 april in Nederland, meldt Weerplaza. Het oude regionale dagrecord voor 12 april stamde uit 1939. Toen werd het in Maastricht 24,4 graden. Vorige week werden ook al recordtemperaturen bereikt. Voor een officieel landelijk record moet de temperatuur in de beeld worden gemeten. En daar werd het vandaag maar 23 graden.